Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is veel mis met bouwstijgers, blijkt uit een controle van de arbeidsinspectie. Nou, we hebben in totaal de afgelopen maanden 270 inspecties gehouden... en daar waren de 254 eh, niet in orde. En daar was dan sprake van valgevaar of op de onjuiste wijze opgebouwd... waardoor er sprake was van valgevaar. Zo ontbreken bijvoorbeeld vaak leuningen of staan de stijgers uit balans... waardoor ze om kunnen vallen. Kun je een boete voor krijgen, maar alleen als de arbeidsinspectie je op heterdaad betrapt. In de Amerikaanse staat Georgia zijn de stemmen opnieuw geteld. We've got breaking news. Moments ago, the Georgia Secretary of State announced that the statewide audit was completed. And the results confirmed president-elect Joe Biden's victory in Georgia. Joe Biden blijft daar dus de winnaar. Meer dan 5 miljoen stemmen werden de afgelopen dagen met de hand geteld. Dat was volgens de autoriteiten nodig omdat de marge tussen Trump en Biden erg klein was. Sinds corona zorgen papa's meer voor de kids, heeft de Universiteit Utrecht onderzocht. In april nam 22% van de vaders de vieze luiers en snotneuzen voor hun rekening. Nu is dat 31%. Die stijging komt volgens onderzoekers doordat veel vrouwen in de zorg werken en mannen nu meer thuiswerken. In Frankrijk zit iedereen binnen. Er geldt een lockdown. Fransen mogen maar een uurtje per dag naar buiten. Steeds meer mensen gebruiken dat uurtje goed. Ze gaan met een vuilniszak op pad en ruimen troep op. Volgens correspondent Frank Renaud doen ook veel jonge mensen mee. Nadat een bekende Franse influencer met een hashtag was gekomen. Hashtag nettoie ton kilometer. De hashtag maak je kilometer schoon. Commencez met le hashtag sur Instagram, sur Facebook. Op Instagram, Facebook, Twitter en TikTok werd het daarna een hit. Niet alleen in Frankrijk trouwens, ook in onder meer Amerika, Canada en Groot-Brittannië plaatsen jongeren foto's op Insta van hun gevulde vuilniszakken. Het weer bewolkt in het noorden kan een buitje vallen. Het wordt een graad of 8. Dit weekend iets warmer, wel grijs.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 many things I didn't say. I chose a life that took me away.

see 最。 106.9 FM. Had a great seven-year white knuckle ride Killing time, flying high as I held on tight to you Did I blow my mind on the wild side Singing hallelujah to him every night With you With you And I'm the black dog out running wild again for you, for you. Trying to stream my way to a better life, but a daydream crash like into the sky. Do you, do you? Cause I'm not gonna lie and say I've been alright. Cause it feels like I've been living upside down. What can I say? surviving Calling out these sheets to see another day Think I'll be

the music strong. Oh, let it play on. 106.9 ZFN to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 tide is low. Mm, yeah. Over yeah. the seas is low. The ride is on. The riding's you find it, baby. Oh, your picture oh, yeah. becomes tainted. It's what they call. The rise and the Rise and fall. Now I, know. I made mistakes. Think I don't care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 darling You keep killing my vibe Used to wrap me around your finger Now you're so uninspired Why you want me to stay in When we can go outside Oh, you keep seeing clouds But I got sun on my mind Oh, surely you see I'm scared uh, Cause I can't stop thinking Should I reconsider? I know I need that is my words in Allison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle too. I forget you. song for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 yours to turn. I'm breathing. Be gentle, be gentle. acerco, lo vedo. L'amore va veloce, tu stai indietro. Se